Marnik Zampersen met het NOS-journaal. Litouwen blokkeert niet langer treinen met Russische goederen die op de sanctielijst staan. Het land liet die goederen sinds vorige maand niet door vanwege de sancties tegen Rusland. Maar Brussel bepaalde dat die maatregelen niet gelden voor vervoer per spoor. Litouwen had al gezegd dat besluit te respecteren en nu is de blokkade dus opgeheven. Het land kan de Russische treinen wel streng controleren op bijvoorbeeld wapens. De Oostenrijkse dirigent Stefan Scholtes is tijdens een optreden in München in elkaar gezakt en kort daarna overleden. Hij was 73 jaar. Scholtes dirigeerde afgelopen avond een opera van Richard Strauss. Die werd uitgevoerd door de Beierse Staatsopera. De dirigent werd geboren in Hongarije, maar verhuisde in zijn kindertijd naar Wenen, waar hij later ook studeerde. Hij was in de jaren 90 onder meer chef-dirigent van de Vlaamse opera in Antwerpen en Gent. Door het akkoord tussen Oekraïne en Rusland over de graanexport lijkt een voedselcrisis afgewend. Volgens bronnen rond de Oekraïnse regering kunnen de eerste schepen met graan binnen twee tot drie dagen uitvaren. Oekraïne en Rusland maakten samen met de VN afspraken over hoe de schepen veilig kunnen varen over de Zwarte Zee. Oekraïne haalt haar de mijnen weg en Rusland belooft de schepen met rust te laten. Turkije en de VN controleren of met de schepen geen wapens worden vervoerd. Op het EK voetbal voor vrouwen heeft Zweden zich geplaatst voor de halve finale. In de kwartfinale tegen België bleef het lang 0-0. Maar in de blessuretijd maakte de Zweedse vrouw het enige en daarmee winnende doelpunt. Daardoor is België uitgeschakeld. Zweden speelt dinsdag in de halve finale tegen Engeland van bondscoach Sarina Wiegman.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 On baseline, set, no. On baseline, I'll see set, no on the baseline. Martina Nev. Nev. okay. God, I should married. Here I am. Denise, I get married. Here I am married. Here I am married. And on Mike Gambona.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 Die Diep waar mijn adem het verlamt Ik ben de godvergeten tel kwijt Te weinig vingers aan de hand Ik wil begrijpen waar het moeilijk Begint te worden als altijd En toch te zeggen, ja ik doe het Maar dan vervolgens heb ik spijt tussen donker en licht Achtergebleven daar waar geweest Ik dans mijn ogen dicht Ik vlieg van gisteren naar morgen En dan vergeet ik weer vandaag Er ligt iets wonderlijks voor maar altijd weer onder die laag. Ik flap eruit wat ik aan denk. En wat ik voel en wat ik vind. Met weinig zicht op hoe dat aankomt. Bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht achtergebleven, daar waar geweest.